Dat was van eh, vorige week alweer, hè? Maar goed, we gaan deze week... Jouw radio, jouw muziek. Verder met Aspen Jams, All The Lines. The lights are down. I aim for common sense. Stare in the mirror. But it's not looking back. de plaat voor je hoofd. Deze week eh, vanaf 7 december, gisteren dus, bekendgemaakt tijdens de On The Rocks van 8 tot 10. Niemand minder dan Ariadne staat tegenover mij. Oh ja, dan moet je Ja, dan moet je me natuurlijk wel een eh, stem geven. Zal je erbij zijn Ja, net een eh, uurtje met Matthijs meegedraaid. En nu ga ik gezellig nog een uurtje Gaan we doen. Vanuit Poptempel Paradiso. Dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. We zijn er nog steeds bij, live vanuit het Paradiso in Amsterdam. De grote prijs van Nederland. Jazeker. 2012. Ja, zover is het alweer. Eh, ja. We zitten alweer bijna aan het einde. Nog maar een Twee, 21 dagen? Nee. Nou ja, goed, nou ja ik snap wat je bedoelt. De 21ste, eh, ja, het is bijna. Bijna, bijna. En ook dan bijna weer de langste dag gehad. En, dan gaan we weer eh, heb eh, je Rob nog voorbij zien schuiven? Want die was natuurlijk net eventjes naar de overkant. Uh... En de kelder? Nee, in de kleedkamer. Is hij in de kleedkamer? Volgens mij is hij in de kleedkamer. Ah, oké. Maar we gaan straks ook overschakelen naar de Melkweg. Ja, leuk. Nee, maar dacht ik, want hij moest eventjes heen en weer eh, naar de Melkweg. Dus ze zeiden wel van, zal het zo glad zijn? Uh... Oh ja, dat was het. Nou ja, goed. We, we, we houden gewoon contact. Ehm, ja, de hip-hop eh, finalisten staan al klaar. Daar wordt straks natuurlijk ook bekendgemaakt. Vanuit de Paradiso. En ik geloof vanuit de Melkweg dan de bands. En daar heb jij meer informatie over. Uh, jazeker, daar zijn de finalisten. En dan hebben we het over Karma's Lab. Einstein Barbie, die hebben we net gedraaid. En eh, Matthijs dan. Uh, Misery Kids, Uber Ich en Villeneuve en Hille. Het klinkt als een <laughs> buitenlands eigenlijk. Eh, de grote prijs van Nederland hebben we het over. Ja, ja, ja maar ja, <laughs> ze verzinnen naam en het, het werkt voor ze. Oké. En nou, ik ben heel erg benieuwd. Het wordt spannend. Laten we eerst even naar de hip-hop gaan. Ja. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat klinkt. En het is natuurlijk wel eentje vanuit Amerika. Ja. Maar goed, hè, hij kan niet ontbreken in deze set. Want ik vind het toch wel een van de betere hip-hop sets eh, vanuit. Ja, wat is het? 1992 geloof ik. Nou, maar wil je dan ook eventjes de categorieën eh, hip-hop even oh, horen? Nou, die dus eh, genomineerd staan. Dat zijn Discipline en Rather Real. Ja. Flow and Go. Flow and Go. Omega. en Ronnie Flex. Kel en Ibra. Nou, we gaan er naar luisteren. Ik heb hier één klaarstaan. Dat is echt way, way, way back. 1994 ging het niet door, de grote prijs van Nederland. Daar gaan we straks ook meer over horen, heb ik begrepen. Oké, ben benieuwd. Eh, en er zijn twee categorieën geskipt uit deze grote prijs van Nederland dit oh, jaar. Ja, ik zag er één. Ik weet niet wat de tweede is die dan geskipt is. Gaan we straks even naar luisteren. Dat gaan we doen. Eerst lekker springen. Woe! Ja, toch? Ja. Boetiepaat. En ik zie je al springen. Hier in Paradiso live uit Amsterdam. Dit is de Radio 501 Crew. don't impress me, Dabalina. The style of dress is not the key, Dabalina. It's all in the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Dabalina. ballet, jazz ballet. Ja, ik weet het niet. Ik hoor altijd dat. Ik weet het. En het is zo'n ontzettende heerlijke plaat uh, blijft dit. Is dit. Ja, is dat nog steeds. En LL eh, Cool J. Yes. mama said knock you out. De albumversie, dus eh, niet helemaal de lange versie. Nee. Maar goed, we zijn er nog steeds bij in Paradiso. Mocht je dat nog niet doorhebben. De grote prijs van Nederland is bezig. En we zijn al vanaf 1 uur live te beluisteren vanuit het poptempel in Amsterdam, al zeg ik het zelf. hey, en eh, hij ze zingen Gangster Boogie. Wie? Wat jij net meezong, jij verstond heel wat anders. Maar oh, het is, eh, Gangster Boogie. <laughs> het jazzballet. Nee, niet het jazzballet. <laughs> gangster Boogie. Oh, goed. Eh, de Bubblebox. Ja, fijne dansbare muziek. ja, hopelijk sta je ook te dansen, want de hip-hop en de bandfinale, die gaan straks beginnen. Ja, wat spannend. Het spoorboekje, hebben we nog een spoorboekje? Of is dat... Uh, uh, jazeker. ik weet niet precies eh, de tijden. Dan moet je wel, dat heb jij eens, als het goed is. Ik heb een eh, heel dik draaiboek, dat, maar dat wou ik zeggen. er staan geen tijden bij. Eh, nee, dat heb ik hier ook nog niet zo ontstaan. Maar die gaan we wel eventjes opsnorren. Nou goed, in ieder geval Rogier Pelgrim, die heeft gewonnen als uh, singer-songwriter, geloof ik. ja, en, en verdiend. En verdiend? heel goed, ja. En dat is mooi, want hij is pas solo sinds 2009 staat hier. Ja. En dat je dan in 2012, hij heeft maar twee EP's uitgebracht. Januari heeft hij Our Dear Lady of the Plains en Killing Time in november. Dus dat is nog geen maand geleden. En dat je dan zo ja, een prijs kan pakken, dat is uh, eh, noemenswaardig. Ja, ja, absoluut. Ja. ja nou, ik, ik heb een hele lijst voor me wat je wil weten. Ja, dan ga je gang. Eh, wat, eh, eh, zullen we het hebben over omega? Omega. of is het omega? Omega. Ik denk omega, hè? Delta Charlie. Ja, dat is de, de hip-hop afdeling. Ja. Ehm, even kijken, ze zijn met z'n zessen een omega. Organize Molken Estelle. Wat een woord. Heb je een nummer van ze? Ik hou het gewoon omega. Wat voor nummer? Eh, Weet ik niet. Eh, eh, een nummer van die ze gaan doen? ik heb hem hier voor me staan, maar daar heb jij nu niet zoveel aan, denk ik. Weet ik niet. nou, dan gaan we straks uitzoeken. Ik heb hier alleen maar Spaanse titels. Ik denk niet dat dat ze zijn. Nee, dan moeten we gewoon zo eventjes opzoeken, lieve Barry. Oké, gaan we doen. Dan gaan we zo verder met... ja, zet die tafel even aan de kant. Mocht je nog geen dansvloertje hebben gecreëerd terwijl je aan het luisteren bent. Want wij hebben nog veel en veel meer hip-hop. zeker eentje die iedereen wel kent. En dat is eentje van The House of Pain. Lijkt mij wel een leuk om uh, eventjes een break te nemen. Ja, want uh, straks natuurlijk ook nog eh, live optredens vanavond en interviews. En ze zijn nu aan het opbouwen. En wij houden jullie lekker bezig met lekkere muziek, Barry. Doe je goed. Gaan we doen. Jump Around. Dus zet die stoel aan de kant, want hier gaan we. Oh yeah. vanuit Bob Tempo Paradiso in Amsterdam. Dit is Radio 501. that's a sin. I won't ever slack up. Hunk, better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling. Monks, let's a funk flux. Someone's fucking jump yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out. Feeling funkin', amps in a trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop.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 Ja, House of Pain, Jump Around. Ja, 1992 alweer. Dus dat, eh, we're going way, way back. Maar dit is eentje uit 94, dus ik hoop dat... Oh, oh dat klinkt ook lekker. Uh, wacht even, die, pakken we even terug. Pakken we even terug. Quiz, weet je, weet je die broekjes nog? Eh, dat je dan ah, je broek achterstevoren draaien? weet ik als je. Ja, dat gek man. En de elastiek, hè, dat was dus ook helemaal hip. Maar wat is het met die omgedraaide broeken? just so fly. A young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing sucked about It's mental. You look 501 will make you jump. En zoals ik al zei, ja, eh, ja, niet 94, 92. 9 mei 92. Eh, de hoogste positie in Nederland, nummer 2. En ja, inderdaad, ze hebben maar twee nummers daarna gedaan. Augustus en oktober, I Miss the Bus. Een van de bekendste, denk ik dan nog, die een beetje is blijven hangen. Ja, we hadden het er net over, hè. Ik denk dat ze 12 eh, waren. Eh, hij komt uit, eh, even kijken hoor, McDaddy die kwam uit 78, eh, dus 92 was hij 14 en die andere jongen was 13. Wat drie? dat zijn nu dertigers joh. Mm, ja, maar er staat ook helemaal niks meer bij over Chris Cross. Dat ze nog iets hebben anders gedaan. Ja, alleen ze waren te zien tijdens de clip van Michael Jackson. Ja, Jam. ik kan me ook nog herinneren. En in de film Who's That Man. Ja, nee, voor de rest helemaal niks eigenlijk. Nee, het was ook wel een behoorlijke hitte. De ene vond het afschuwelijk en de ander vond het helemaal te gek. Ik weet dat de eh, dansvloeren er aan het golven waren als dit eh, Nu klopt. werd uh, ingezet. Klopt, ja, nee, klopt, echt. en zo zitten we in 92. Ga ik nu een stapje naar voren naar 1996. Ja, het is allemaal een beetje die tijd van de hip-hop, hè? Dat het allemaal nog nou, toen kwam het eh, steeds meer, eh, werd het eh, geaccepteerd, denk ik. Is dat het, hmm. Barry? Nou, Want ja. hip-hop heeft al een hele lange roots. Veel langer dan dit, dit, nummer wat je net hoorde. Dat wou, dat wou ik zeggen, ja. Deze komen uit Londen en zij hebben zich gericht op de dubmuziek en big bands, big beat band moet ik zeggen. het volgende nummer wat ik draai dan van ze, van de Dub Pistols, ja. Is eh, Cyclone. Het is maar één nummer wat ik echt heel goed van ze vind. Heel simpel om het feit dat ik niet meer heb van ze. Eh, timmer al aan de weg heel lang. Sinds. Eh, ah, ja, goed, als je dat dan wil zoeken, dan zie je dat niet. 1998 staat hier, maar dit nummer. Volgens mij al eerder. Ja, nee, er staat hier 96. Maar goed, maakt ook niet uit. Nee. een nummertje wat altijd vaak gedraaid werd in uh, Manifesto, ander groot poppodium. En ja, ik moet zeggen, we're gonna run in a cyclone. Alright. Here, Here are the are thrill, seekers. Corrupt and immoral. that never get deceived out of brethren. Be the ones dream try to come clean. Got intervened by a dream through his dreams with a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Oh you got me running source. In reverse, i take the opposite course to avoid the steroids and inject to my record. Cause it's style, it's a style they neglected by the natural physique. On my way to the mental peak. that's when I flip the neat free. Let my lyrics leak as the mountain goes steep. I take one last look and take a giant leap. Word up, I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. Got me what? I take a giant leap. Got me what? I take a what? I take a. I'm running in the misschien ken we wel van een snellere versie. Maar hey, dit was de hip-hop versie. Ja, een lekkere plaat, eh, Barry. Hey! Ja, nog zo eentje. Met zijn. Ja, wat is het ook weer? Het, klinkt als Pusje. Nee, Tony, Tony Lock. Tony Lock? Tony Lock. Okay. Met zijn draaitafeltje zo schuin op zijn borsten. He's gonna do the wild thing. Ah, lekker hoor. Hopelijk vindt de luisteraar het ook nog steeds hartstikke leuk. En laat het weten op de ballenboxen. Zo simpel is het. Of stuur je mail naar studioradio 51nl Straks eentje van... Ja, eentje van de vorige prijs eh, van Nederland. De grote prijs. 2009. Maar is Tony Lok? Toon Lok. Waar, komt die I nou vandaan? Goed, <laughs> maakt ook niet uit. We pakken hem even terug. He, zo makkelijk is het. We're kunnen do our ah, wild thing. zie je hier met de handen over elkaar staan? Maar we gaan toch eventjes voetjes van de vloer. Ja? Wow, thing. Psycho One. Working all week, 9 to 5 for my money. So the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, with jumping. Introduced myself as low, she said, You're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel. She said, You're the king, so be my queen if you know what I mean, and let's do the wild thing. Wow. some gear to buy. I saw this girl, she gon' rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, You have plans for the night? I said, Hopefully, if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up, and it was a mother. I didn't know what to say. I was hanging by a string. She said, Hey, you too, I was once like you, and I like to do the wild thing wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Posse in effect. Hanging out is always hype. And with me and the crew leave a shindig, I'm with a girl who's just my type saw this luscious little frame. I ain't lying, fella, she was fine. This way, young Miss Cole gave me a kiss, and I knew that she was mine. Took her to the limousine still parked outside. I tipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, stay with her. I likes that and cling, but that's what happens when bodies start slapping from doing a wild thing. Wild thing. Wild thing. She wanted to do the wild thing. at the local discotheque. This fine chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance. So I said, chill for now and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid to do the wild thing. Say what? Yo, love, you must be kidding. Yo, are you ready? us break out of here. Hasta la vista, baby. Wow. Vanuit Pop Tempel Paradiso. Dit is de finale van de grote prijs van Nederland. een heerlijk nummer. Salt and Pepper. Ja, wat een, wat een wijven, mag ik wel zeggen. Zeg Het zijn oudere dames geworden. Ja. Onlangs, 9 november, is zij 243 43 geworden. Mooie leeftijd. Ja, nee, 1969. Hè. Ja, ik, eh, ik kom er zelf niet nou, vandaan. Ja. Maar eh, Roxana Santé, Chante, moet ik zeggen. Ja, en jullie luisteren nog steeds naar eh, de radio-uitzending van Radio 501 bij de Grote Prijs van Nederland. Je bent erbij, live vanuit Paradiso. En ze zijn eh, druk bezig. Eh, ik heb gehoord dat ze om eh, half acht beginnen de live optredens. En dan begint de, de, competitie tussen de bands en hip-hop. Oké. Melkweg. Ja, ook oh, wel vanuit de Melkweg. Ja, dat eh, gaan we proberen. Wordt heen en weer gerend eh, natuurlijk. Kijken of het draadje lang genoeg is. Ja, daarom. Eh, dus een hele andere verbinding. wisten jullie natuurlijk, wisten jullie het voor de fans van de Grote Prijs van Nederland. ja, die is, bestaat sinds 1983 en is de grootste en langslopende nationale muziekcompetitie. En eh, nou ja, dus zoals jullie weten, die finales vinden plaats in Paradiso en in de Melkweg. In onze prachtige hoofdstad, hier Amsterdam. Mocht je nog heen willen, het is wel erg druk. Dus ja, dat is, eh, ja, maar het is zeker de moeite waard als je in de buurt bent om eh, daar toch nog heen te gaan. Probeer binnen te komen, zou ik zeggen. Ja. Ehm, ja, nee, straks natuurlijk de bekendmaking van de grote prijs van de hip-hop scene. Eh, eentje uit 2009 heb ik er klaarstaan. Werd mij door de redactie hier ingeschoten. Oké. Okay. Dred en krullen zijn dat. Ja. En het blijft een leuk nummer. Uh, past ook wel bij wat ik net allemaal gedraaid heb. Echt oude hip-hop. Uh, straks nog eentje, dat is Buster Rhymes. En die doet natuurlijk eigenlijk dat hip-hop net even een andere kant op gooien. Het is zo hip-hop, maar echt met een ander tintje. Hij gooit, geloof ik, 125 woorden in één minuut. Fantastisch, ja. ja echt heel knap. Eh. Dus we gaan eerst verder. We gaan gewoon verder met and Krull, de winnaar van de hip-hopprijs in 2009. En mocht je nog verzoekjes hebben in de hip-hop scene of band zien, gooi ze op de Bubblebox. Of stuur ze naar studio radio 501. Wij gaan verder hier trappen die poort open. Je hartslag slaat tilt wanneer je ons hoort komen. Dus red en krullen, voel die kritiek en blijf maar lekker lullen. Proost op die betere dingen voordat we verder kunnen. Maak je geen zorgen, genoeg zit nog verborgen. Geen old school niggas, nee dit is muziek van morgen. Breng millennium rap, te ver voor die rappers aanzet. Je boy is played out, die rappers zijn weg. Te ver, zo ver dat je vraagt, waar is hij? Te ver voor je, die fucking clowns die zijn er voor me. Verder denken heeft me verder gebracht, dus waarom zou ik klein kan, doel voor ogen, denken verder de de kijkend op verder kijkers. Verder de sterrenwijzers, die wijzen hoe verder sterren rijken. Geen verder met schrijven, op die recyclen. Sletjes die snijperen, luisteren met muizenoren. Vele negers zijn bezig, weinig zijn uitverkoren. Ben de boren, doden maar oude ik net suicide. Dus net het bloed in mij, flow ik door met continuïteit. Zonder jullie erbij, het is de nieuwe mij die dit puur beschrijft. Ik ga verder dan het laatste uur de tijd. op vage pure rijn begrijp wat de fuck me toekomt Wie kijkt naar het verleden draait zijn rug naar de toekomst Ik vroeg soms, het varieert van tijd Niggas kijken toch kom gaan ze eerder voorbij Met zere nights, het is uniek Weer een hype voor het publiek Ik pak mijn muziek en mijn studie als een fusie Fuck jullie niggas Ik ga verder Ik lijk om stil te staan Ik ga verder Ik ga verder dus gaan verder. Dred en Curl, eh, de winnaars van 2009. We gaan nu over naar Gio met Flow. Ergens boven staan ze eh, interviewtje. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Eh. We zijn hier uh, de grote prijs van Nederland, de finale van ja, de genre hip-hop. En ik heb hier platinum voor me. Ja. Van Flow Co. Klopt. Hoe voel je je ten eerste? Ja, ik voel me goed, man. Dus er heerst een hele gezellige sfeer. Niemand kijkt echt gespannen, terwijl iedereen het wel is. Iedereen zit een beetje elkaar succes te wensen. Zo is wel leuk. Ja. Aha. Even, eh, hoe, hoe bereid je je voor op zoiets, man? Wauw, sowieso veel oefenen. Gewoon de show een beetje strak doornemen en daarna de ontspanning in laten werken en sudrans drinken als een <laughs> malle. wordt, wordt niks gezipt of. Uh, eh, nou, dat, is, dat, pas na de show. Na de show we pas helemaal kapot, maar voor de show even nuchter blijven beetje serieus nemen. Als dat, is, als dat achter de rug is, gelijk jointjes aan, glaasjes vol, <laughs> alles man. <laughs> ja, maar zo hoort het, zo hoort het man. Hip-hop, je weet, jullie weten zelf. Eh, die mannen gaan straks, eh, ja, jullie gaan gewoon eh, het spetterende ja, show weggeven straks. Ja, dat is de bedoeling wel, dat is de bedoeling. Voor geoefend zo, you better get that. Hoe, hoe, hoe was de loop hier naartoe eigenlijk? Hoe, het eh, was, wel spannend, want iedere, wedstrijd, iedere keer dat we meededen, bij iedere ronde, wisten we nooit zeker of we door waren. En dan hoorden we pas later of dat we door waren. Zo, we het wel echt een beetje afwachten. Maar we hadden wel iedere keer goede shows gegeven en we bleven maar doorgaan tot, tot in de finale. Dus we hebben toch wel echt iets goeds gedaan. En wat verwacht je in die finale, hè? Winnen. <laughs> ja, toch? Winnen, niks meer dan dat. wie, wie, wie zijn, denk je, echt echt concurrenten van jullie. Gewoon. Iedereen is eigenlijk wel een echte concurrent. Omdat iedere finalist is een hele, heeft een hele eigen genre, weet je. Het gaat echt, volgens mij, voor de jury gaat het echt op smaak uitgaan. Niet echt op skills. Want de skills zijn wel, iedereen is best wel echt op niveau, weet je. op zijn eigen, iedereen heeft zijn eigen sterke punten waar hij de andere helemaal weghaalt. En dan heb je, iedere finalist heeft wel zijn punt waar hij... Als de jury alleen naar dat zou kijken, zou je winnen. Ja, dus precies, precies. net, smaak. Het is echt een smaakdingetje. Maar toch nog steeds Flonko gaat het wel winnen. Zo niet. <laughs> Als wij het niet winnen, dan wint... Eh, ja, ik weet het echt niet, man. <laughs> je weet het echt niet. Het is echt een open avond. Kijk, ehm, ik heb sowieso... Ja, Ronnie Flex eigenlijk. Die man is, ja, is bijna eigenlijk daar al. Ja, Snap Top notch, eh, Rookie of the Year. Mhm. Hoe kijk je daar tegenop? ik ben heel erg blij voor hem, maar ik weet niet of hij een betere show heeft dan ons. Of, maar ik weet wel dat hij een hele goede artiest is. En dat geeft hem ook gewoon zijn props daarin. En hij is ook lekker bezig al. Eh, vind je dat hij eigenlijk ja, die prijs eigenlijk wel mag winnen? Nou, die eigenlijk al Waarom niet? zover... Waarom niet? Ja, kijk, ik zou zeggen van eh, een, eh, je gunt het een artiest meer die, ja, die nog echt moet komen, zeg maar. Klopt wel, maar hij was wel op zijn hits, was het wel gewoon, was hij meer de futuring, waren niet zijn eigen tracks. Dus dan gun ik hem ook wel gewoon, als hij zou moeten winnen, dan is het gewoon zijn eigen ding wat hij dan heeft verdiend, dan zeg maar, weet je. Denk je dat het wel meespeelt? Eh? Ja, het, ieder aspect van ieder artiest wat er buiten om zijn muziek zelf gebeurt, gewoon de hype om hem heen, dat heeft, speelt vandaag wel een beetje mee, maar ik denk niet dat het te veel zal meespelen. Als, hij, als hij zal winnen, dan zal hij gewoon waarschijnlijk de beste show hebben gegeven. En dan zal het daar wel aan liggen, denk ik. Ja, toch is cool. Ik denk je sowieso voor dit. Ja, toch? En uh, ja, ik ga straks luisteren. Handen omhoog, Moet zei je al. Man. ja, Drie vingers. <laughs> drie vingers in de lucht. Flow en Co. Ja, en ja, thanks voor dit, man. Hoi. Grote prijs van Nederland. they had as many calls I did know it, do. You know, I will out my side to work. I signed so many papers, things started to hurt. Then shook off the past. Ain't no thing, cause nothing in the zou jij doen als jij de wereld eh, zou bezitten? Wow, wereldvrede ga ik voor, uh, Barry. Curtis Blow, If I Rule the World. Je hoorde net een interview met Gio en The Flow en Co. Het rijdt eigenlijk wel een beetje, hè? Ja, super, super. <laughs> Ja, joh. Dagelijks, of nee, wekelijks te horen op donderdag van 10 tot 12. Spookuur noemen wij het. Geluid uit de bunker. Onze Giovanni. Gio, yeah, yeah, yeah. GW-stijl in the house. Elke donderdagavond. Ja, we gaan even naar de commercials. We zijn zo terug met Eric B. en de Bloodhound Gang, Buster Rhymes en Fab 4. Tot na de commercials. Tot zo. Astmafonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Live vanuit Poptempel Paradiso in Amsterdam. Dit is Radio 501. Test It's been a long time, I shouldn't have left you Without a strong rhyme to step to Think of how many weeks shows you slept through Time's up, I'm sorry I kept you Thinking of this, you keep repeating your mess. The rhyme from the microphone solo with So you sit by the radio and on the dial soon As you hear it, pump up the volume Dance with the speaker till you hear it blow Then plug in a headphone, cause here it go It's a full letter word when it's heard to control Your body to dance So, dot text the tempo like a red alert Reach your reflex and let it work. When this is playing, you can't get stuck with the steps, so can say, and I'ma still come up with a gift to be swift. Follow the leader, the rhyme will go deaf with the record that was mixed a long time ago. It could be done, but only I could do it. For those that can dance and clap your hands to it, I start to think, and then I sink into the paper like I was ink. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape when I finish the rhyme. I got soul, soul, soul. empty. A beat like this might tempt me to pose, show my rings and my fat gold chain. Grab the mic like I'm on Soul Train, but I wait, cause I master this. Let the others go first so the brothers don't miss. Eric B. Break the sticks. You got it! Rock him will begin when you make the mix. I'll experiment like a scientist. You wanna rhyme? You gotta sign my list. Cause I'm a manifest and bless the mic I hold. You want an X? Then you gotta have soul. Cause if you ain't got it, I'ma make an encore. Take the mic, make the people respond for the R. Cause that's the way it'll have to be. If you wanna get on after me, think about it. Wait, erase your rhyme. Forget it. And don't waste your time. Cause I'll be in the crowd if you ain't controlling it. Drop the mic, you shouldn't be holding it. This is how it should be done. This style is identical to none. Some try to make it sound like this, but you're getting me. So upset that I'm wet cause you're sweating me. I drip steam like a microphone fiend. Ego to MC is my theme. I get hype when I hear drum roll. Rock cameras on the mic, and you know I got soul. You got it. You got it. can't say my name. First of all, I'm the soloist, the sole controller. Rock him, get stronger as I get older. Constant elevation, cause expansion. I write my rhymes while I cool in my mansion. They put it on tape and in the city I test it. Then on the radio, the R's requested. You listen to it, the concept might break you. Cause almost anyone can relate to whoever's out of hand. I'ma give them handles, light them up, blow them out like candles. Or should I just let them melt? to give them a hand so they can see how I felt. I'm not bold just cause I rock gold, rock cameras on the mic, and you know I got soul. You got, you got it. you got it. stop to see what you got. Get off the mic for get too hot. I wanna see which posse can dance the best. It should be easy, cause the beat is fresh. Now feel from uptown, Brooklyn bound, the Bronx, Queens, or Long Island sound. Even other states come right and exact. It ain't where you're from, it's where you're at. Since you came here, you have to show and prove. And do that dance until it don't move. That's all you need is soul, self esteem, and release. The rest is up to you. Rock him or say peace. call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. ja, wat wij wel mogen noemen het muzikale moment van de Grote Prijs van Nederland. Eh, jazeker. En eh, we hadden net uh, Gio Fanny, want die is daar ook aanwezig. Hij was net met Flo in gesprek. Hij stond boven, hè? Op de... Nou, stond hij nou in de kleedkamer? Ik weet het niet eens meer. Ik weet het ook niet. Het weet is dus, dus, straks gaan we allemaal bijpraten als het allemaal voorbij is. Want jeetje, we schieten alle kanten op. Wij zitten nu lekker heel chill hier achter ja, in de kelder. microfoon. <laughs> Juist. En eh, ik heb, eh, nou ja, straks om 8 eh, uur, dan is de aanvang voor de finale voor hip-hop en voor bands. Gaan we doen. En dat wordt een ontzettende leuke avond. Het is wel een fantastische dag. En de winnaar natuurlijk was Rogier Pelgrim. Ja. En een verdiende winnaar, absoluut. En wat een bijzondere dag zo. Ja hoor, en we gaan tot 12 uur door. Mocht je dat nog niet eh, opgevallen zijn op de Bobbelbox, we gaan zeker ook overschakelen naar interviews als uh, de optredens klaar zijn naar de Melkweg. Ook een heel leuk verhaal over gehoord net. Ja, leuk. Het was een melkfabriek, maar toen ja. stopte het met produceren en toen was de melk weg. Ja. Dus vandaar <laughs> melkweg. Ja. ja, hierachter eh, op, de, op het Leidseplein. Mocht je erheen willen, ga in ieder geval warm gekleed, want het is koud buiten. Best wel. Ik heb nog een oude klassieker klaarstaan. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, Barry. Whistle. We're gonna just bug in. We're not supposed to do. We don't need robbing, stealing or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging. That was French. That was French. That was French. That that that was fresh. Party poop was in the place we want you all to see that we can be taken seriously. But if you don't believe that, then forget you all, cause we're gonna party on and have a ball. Cause we're here to prove through bugged out means that things aren't always what they seem. We want you all to scream and start to shout as we go on a mission and bug on out. Buzz, buzz, buzz, and this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't mean robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging. Well, it's all about love jazz Jazzy KD. but sometimes it's all about just me. You know what I notice all of a sudden? When I speak, people this ear button. There's not another person who sounds like me. Indubitably, there will never be. I'll say a tongue twister like the blink of an eye. Saying so well, you would think it's a lie. Like Peter Parker picked up his gold pen, put it on the battle cell that pursued his friend. His plot deployed the polluted punk, persisted to prohibit, so the plot is plan flunk. My problem with pleasure, plenty people who flee is blame the proper part without a picture of grief. And my present play procrastinates my plea, so I'm the perfect pacemaker, perpetrator praise me. Tell me, girl, now is it true that you love for me just to talk to you, for you to be my girl and I'll be your man? another fan. You'd be with me everywhere I go. You'd hold my hand at every show. Inseparable is what we'd be. Jazz and jazz and eternal trouble dream would end. I wouldn't talk to you, I talk to your friend. And you would call me conceited and you call me wrong. But you'd call me that night and try to turn me on. You dial my digits in the day or late at night. Promise and swear that you do me right. But I doubt that anything that you do would ever give me the stomach to talk to you. Now I'm bugging. Just Bugging. Ja, de redactie is toch uh, best streng, als ik het zelf. Eh, ja, <laughs> toch eh, iets meer naar de, deze tijd kunnen gaan. Nou goed, gaan we doen. Dan gaan we er langzaam naartoe werken, hè? Want dit is... Het, hoogtepunt begint straks om 8 uur. Dan worden de prijzen bekendgemaakt al voor de categorie hip-hop en de bands. Bands uit de Melkweg en hip-hop, natuurlijk waar wij ook zitten in het grote poptempel eh, Paradiso. Eh, oké, wat hebben we allemaal eh, gehad? nou ja, wat ik even kwijt wilde is, ik het, want John Buis en Lucien Greefkes zitten dus in de Melkweg. Mhm. voor de categorie bands natuurlijk. En na elke optreden Probeer eh, proberen ze een interview. Eh, ja, dat krijgen we straks te horen, inderdaad. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En het eh, begint daarom, de hip-hop, om kwart over acht, als ik het goed oh, had. Nee, nee, nee, nee, nee, hier begint de finale om acht uur tijdens de opening. Dus Oké, dus, nou, dat wordt hier en daar wat aangepast, zie ik. Dat maakt, ook, dat maakt ook helemaal niet uit als je maar zorgt dat je om acht uur binnen bent. Ja, nee, Half als, acht gaan de deuren open. Als eerste komt eh, we, When We Are Wild, voorheen Hille. Ja. En dan eh, gevolgd door uh, Villeneuve, Karma's Lab, Einstein Barbie, Misery Kids en Uber Ich. Nou, eh, Barbie's Kids eh, hebben we kunnen horen van, even kijken, het laatste nummer van jouw show. Eh, ja, samen met Matthijs hebben wij die, die gedraaid. En we hopen natuurlijk straks daar een, ook live opnames uh, Gaan we zeker naar luisteren. Laten... Ja, je hebt straks Arwin en Johnny die dat vier uur lange programmering gaan waarnemen. Ja. En daar staat al naast me, John, wat vind je van deze dag? Ik vind het fantastisch, ja. Het is altijd de happening van het jaar, hè, dit. Wat gaat er nou door je heen? Oh, joh, zoveel. Ach, ja. <laughs> maar laat dat aan de luisteraar vooral veel, Vooral veel muziek. Ja, heel veel muziek, ja. <laughs> <laughs> ja. Je ik moet nog even, eh, even rust krijgen. En dan ga ik zo meteen eh, de show eh, doen. Ja, hij is druk bezig met de voorbereidingen. Dus zoals het hoort, dat uh, doet Johnny goed. Ik ben erg benieuwd. Ja, ik ook. Goed, we, Karma's Lab dan. ja, ook gespeeld op de Grote Prijs. Zijn hier ook op het Vader Jacob stage geweest, geloof ik. ja, we hebben één nummer klaarstaan de val. En eigenlijk is het dat ook nog. Het is herfst. Terwijl je dus het, past eh, helemaal. Ja. Ja. Toch? Songs met ballen worden de nummers ook wel oh. eh, genoemd. Ja, Meerstemmig en een eh, fantastisch luisterbare electronic, electronica muziek. zo eentje klaarstaan. En dat is een nummer ehm, ja, van Osdorp Possi. Hoe is het met hem? Je hebt het kunnen zien in een programmaatje op Nederland 3, DWDD. En hij was daar samen met zijn jazzformatie. Het hele mooie was dat het eh, tot stand gekomen is in een cafeetje waar hij vaak komt. Eh, open mic, jazz. En hij zit daar en hij ziet een jazzband en hij had zoiets van... daar wil ik nou wel eens een keer mee spelen. Die jazzband is klaar, die gaan zitten, zien hem zitten... En die schuiven aan bij hem aan tafel. Met jou wil ik wel eens een keer een plaatje maken. En zo is de formatie Blender tot stand gekomen. Uh, Osdorp postie ken je wel van origineel Amsterdams. Je weet Jazeker, toch. je weet toch niet <laughs> dan. en hij heeft eh, een nummer laten horen. Ehm, ik heb hem klaarstaan en ik zie eigenlijk ook een andere klaarstaan. Ja, wat wil je horen? Hier van boven of Nieuw Amsterdam? Nieuw Amsterdam. Laten we dat doen. New York de plek. Een grauwe duif kijkt rond van een gevlochten hek. Naar lange treinen kronkel om te slangen tussen huizenblokken. Waar de stedelingen hutje mutjes zoals muizen hokken. Donkere stegen vol met roestige brandtrappen. Rook uit de putten waar miljoenen schoenen lang stappen. Versleten watertorens prijken op de daken. De schemering valt over de wijken als een laken. Ferries varen vier over de Hudson rivier. En in 52nd Street zoeken mensen hun vertier jazzfans komen samen, strak in het pak. Modieuze hoeden, schoenen, wit en zwart in de lak. Zwarte binken en een hippe blanke enkeling laten zich verdrinken in de klanken als een drinkeling. Om zo'n honger naar vernieuwing wat te stillen. Dit is waar de jazz bloeit, dit is wat ze willen. Een onderdeel zijn van een bloeiende cultuur, want de jazz groeide puur als de bloeiende natuur. En wie erbij waren, die herkennen het zeker. Dit was geen rage of trend voor de fakers, maar frisse wind en een scene om te blijven. Bibelpionier zou de geschiedenis schrijven. Oneindig in vertakking van de mooiste bron. Tot een ode aan de plek waar het ooit begon. New York, New York, Nieuw Amsterdam. De rijke voedingsbonen waar cultuur van kwam. De smeltpot van talenten, mensen. Poëzie, jazz en de blender blensen. New York, New York, Nieuw Amsterdam. De rijke voedingsbonen waar cultuur van kwam. De smeltpot van talenten, mensen. Poëzie, jazz en de blender blensen jaren 80, Amsterdam de plek. Een grauwe duif kijkt rond vanaf een wankelhek. Naar gele trammen kronkelen op de slangen tussen huizenblokken. Waar de stedelingen hutje mutje zoals muizen hokken. Donkere stegen waar de rood verlichte hoeden naaien. Rook uit de koffieshops toeristen toe te draaien. En het verleden prijkt tot aan de daken. De schemering valt over de wijk als een laken. Pontjes varen vrij heen en weer over het ei. En op de nieuwe sites komen zijn de jongeren blij. Rapfans komen daar samen in hun trainingspak. Sportschoenen, petschuim, broek die naar beneden Zwarte beken en een hippe blanke enkeling laten zich verdrikken in de klanken als een drinkeling. Om zo een honger naar vernieuwing wat te stillen. Dit is wat de red bloeit, dit is wat ze willen. Een onderdeel zijn van een boeiende cultuur. Nederhop groeide puur als de bloeiende natuur. En wie erbij waren, die herkennen het zeker. Dit was geen rage of trend voor de fakers, maar een frisse wind en een scene om te blijven. Hippe pioniers de geschiedenis schrijven. Oneindig in vertakking van de mooiste bron tot een ode aan de plek waar het ooit begon. God. Job nieuw, job nieuw, Amsterdam. De rijke voedingsbonen waar cultuur van kwam. De smeltpot van talenten, mensen. Poëzie, jazz en de blender blendsen. New York, New York, nieuw, Amsterdam. De rijke voedingsbonen waar cultuur van kwam. De smeltpot van talenten, mensen. Poëzie, jazz en de blender blendsen. Nieuw Amsterdam. Ja, de Blender. Ja, toch een leuke formatie, eh, als ik het zo zeg. Nou, ik eh, vind het eh, erg lekker, moet ik zeggen. We hebben ook zo'n formatie. Zo'n formatie hebben wij ook hier in Horen zelf, ehm, ja, waar wij eigenlijk onze roots hebben. We zitten natuurlijk nu in Paradiso, maar Nieuw onze, onze, engel. Onze engel vanuit ja, Horen. Ik zou hem wel eh, eh, hopen dat hij misschien dat we hem kunnen overtuigen om eh, in 2013 mee te gaan doen in de categorie hip-hop. Hmm. Want hij zou niet meer staan daar. We gaan er naar luisteren. Kom op. Walkman. What's that? Walkman. It's like stereo. Play on cassette tapes. Kids walking around with their own stereos, just what we need. It's a slippery slope, my friend. <laughs> Bumping in the bumping in the while you at the bus stop. Bumping in the Walkman while you at the bus stop. Strippenkaart, geen flikkerbaard, sinds wanneer? Kut connection, oh, het is geen connection meer. Weet je wat, ik loop wel. Koptelefoon op mijn hoofd met wat boodschappen. Oh yes, oh yes. Dat is de oude naam, weet je dat niet? Het lijkt een epidemie, maar ik word depressief. Want ik wil best met mijn tijd meegaan. Met wat ik zie, Wat ik echt niet blij gemaakt. is wat de deal, Huh? Ben ik de bitter van dit? Is er werk aan de winkel? Voor die winkel met dit, shit de rimpels op mijn gezicht En in de middag ben ik blij als ik toch een verlicht Een liefhebber of noemen de Op een een vercijfert omdat ik wat vaker het vuur mis En... Fuck, baby, weet Just... Oh man ik hou het niet meer bij en ik geloof het als mijn grote. En ook al is het niets voor mij, ik moet er ooit wel aan geloven. Maar voor nu, in bumping in the Walkman while you at the bus stop. Bumping in the Walkman, Walkman, bumping, bumping in the Walkman while you at the bus stop. Shit, heb ik een vergadering gemist? Sinds wanneer wordt informatie en reclames maximaal aan me geschreeuwd? Bent ik gek? Of wel soms? Of zijn ze er nu ook al aan gewend dat een laptop zo besteld wordt? Sorry, dus als het even te veel wordt, zou niet durven in het echt Ben ik veel te beleefd voor En bij die ventjes in de tram met de schelle muziek denk ik Hoppen in de walkman Maar zeg het ze niet En misschien ben ik te traag van begrip Dat ik daarom zo laat reageer Maar ehm hebben ze de dikke vandalen gepimpt? Want ik zweer, ik versta het niet meer. Wat is deze? En alles moet gelikter dan het werkelijk was. De kids tot rocksterren gedrag. Shit. Dus zet ik mijn Walkman nog even niet af. Want hoe minder ik merk, des te minder ik me ergeren zal. 30. Ik hou het niet meer bij en de geloof het maar groter. En ook al is het niets voor mij, ik moet er ooit wel aan geloven. Maar voor nu, bumping in the Walkman, Walkman, bumping in the Walkman while you at the bus stop. Bumping in the Walkman, Walkman, bumping, bumping in the Walkman while you at the bus stop. Bumping in the Walkman. Dat was een Engel live. Eh, ja, nou goed. Weet je, je hebt dan zoiets van... Eh, je bent muziek aan het uitzoeken, je bent ook aan het ouwe hoeren en vele andere dingen tegelijk aan het doen. Ja, dat is een beetje eh, heel even hectisch op dit moment. maar dat moet niks geven. We gaan gewoon verder. We gaan verder. Hebben we al gehad, hè? Dret en Krullen. Dret en, <laughs> Krullen hebben we gehad, Barry. En we hadden natuurlijk over ons engel. En dat ik wel vind dat hij eigenlijk vervolgens volgend jaar gewoon zich in moet laten schrijven. Daar nou, we gaan hem, ons eh, warm voor eh, maken. We gaan hem lijkt eh, mij Wel, lijkt mij wel wat. net ook uit de redactieruimte de Cosmic Carnival. Ook een finalist uit 2010. Is de plaat voor je hoofd geweest ook? Funny Man heb ik klaarstaan. Dus laten we daar dan nou maar naar gaan luisteren, denk ik dan. Kom maar op. nummertje, Cosmic Girl, op het nummer eh, van... Hij sloot eh, erg mooi aan, eh, Barry. Ja, van hoe heet het, de Cosmic Carnival, de Funny Man. Ja, Cosmic, Cosmic. Ja. ja. <laughs> het is nog steeds gezellig hier in het Paradiso, het poptempel van Amsterdam. We zijn nog steeds bezig met de grote prijs van Nederland. Ja joh, en eh, we worden fantastisch eh, goed verzorgd hier. Eh. we kunnen straks een hapje eten. Oh. Terwijl jullie dan straks kunnen luisteren naar Armin en Johnny die het om acht uur overnemen van ons. Ja, dat wordt ook nog wat. Acht uur begint het, hè? de echte bekendmaking van de hip-hop. Dan gaat het los daar. En de band, ja, nee, we gaan hier straks los met de hip-hop. En daar bij de Melkweg gaan we los met de band-categorie. Ja, eh, nog zo'n band die we eigenlijk ook uit eh, Haarlem is het toch? Uh... Jazeker, ja, ja, klopt. Ook die we kunnen we nog... with fire natuurlijk, heb je het over dan. Ja. Want ik kan niet meekijken, maar ik heb <laughs> zo'n flauw vermoeden dat je die kant op ja. ging. Ja, nee, maar die kunnen ook genomineerd worden, denk ik dan. Ik, daar gaan wij ook voor, hè? want het zijn onze huisvrienden ook. Hè? Ja. We Cook With Fire. Gunther. En ja, onze grote vriend Gunther, dat is de leadzanger van de band. En eh, wij gaan ook eh, hun eventjes aanporen om 2013 eh, mee te gaan doen in de categorie bands. Natuurlijk. En we gaan meeklappen. Ja, altijd gezellig. Dit, is deze week. Deze week. De Radio 501 Plaat voor je hoofd. Mr. Boss Bassman. de plaat voor je hoofd geweest. En dan inderdaad oh, met Superstars. En ze hebben vele andere muzieknummers. Absoluut. Ja, het, eh, ze hebben volgens mij al een nieuwe cd eh, uitgebracht. Oh, ja. Maar ja, daar hebben we het nu niet over. We zijn natuurlijk druk bezig met de grote prijs van Nederland. hier in de prachtige hoofdstad Amsterdam natuurlijk. Net eh, Steven Engel gehoord. Engelse ja. artiestenaam. Uh, ehm, Diggy Dex. Ook daar hoort eh, natuurlijk wel een eh, klein nummertje bij. Ik had er graag ooit een keer een drum and bass versie van willen horen. Want slaap lekker. Ja. Ja. ja. Ik ben benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt. Ja, doe maar staat er als laatste reactie. Hm, dat is toch crystal eh, wat ik nou hoor.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 met jou in mijn armen. Je bent een charmeur, je houdt de deur voor me open en schuif mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een warme teken. Zo eentje waar je niet onder vandaan wil. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Al veel te lang wakker ligt, buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar, maar blijf daar. Ik voel mijn hartslag met jou tegen me aan. Het is niet te weerstaan. Je neemt mijn jas aan en slengt mijn glas in en houdt mijn hand vast. Ondertussen voel ik je als warme kussen. Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker ligt. Buiten is het al lang licht. Ik slaap alle moed bij elkaar. Maar blijf daar. Al veel te lang wakker ligt. Buiten is het al lang licht. Ik slaap alle moed bij elkaar blijf daar. Dat ik, dat ik al veel te lang wakker ligt, Buiten is het al lang licht. Ik slaap aan. Dat ik al veel te lang wakker lig, buiten is het al lang licht. Ik slaap moed bij elkaar, maar blijf terwijl ik al veel te lang wakker lig. Buiten is het al lang licht, ik slaap moed bij elkaar, maar blijf terwijl ik al veel te lang wakker lig. Buiten is het al lang licht, ik slaap allemaal. zit het er alweer op. En dan laat ik iemand heel snel dooreten. Want ik zei één minuut, maar nee, dat is één minuut die we nog hebben om af te kondigen. hey, ik vond het ontzettend leuk, eh, Barry. Ik hoop het. Eh, wauw, zo. Ja, ja. <laughs> <laughs> we gaan nog vier uur door. Jazeker, en dat doen we bij Radio 501 met Johnny. En Arwin. Jazeker, en eh, die gaan straks ontzettend druk krijgen. Eh, want eh, er komen wat interviews eh, voorbij. Dus zeker de moeite waard. Als je er niet heen kan naar Paradiso of hier in de Melkweg of hier in Paradiso of de Melkweg. Lekker blijven luisteren. Vind ik ook. Ik vond het erg leuk. Afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar heel veel hip-hop. Als ik het zelf. Uh, uh, Eric B. en Rakim, Buster Rhyme. Uh, nee, Buster Rhyme gaan we nu al luisteren. Engel, Cosmic Carnival. Salt and Pepper kwam voorbij. Engel is voorbij gekomen we gaan ermee stoppen. Ik wens je nog heel veel plezier hier vanuit live uit Paradiso. Wij zijn de volgende keer weer. Ik donderdag en jij... Ik zondag. Oh, zondag. In, zondag in de carousel. We gaan even ons nek breken. Dat gaan we doen. gaan we doen. Oké. Hey, doei. Hele fijne avond. Yeah. Live vanuit het Paradiso. Dit was Barry en Ariadne. your fucking head. talk to me. You look like you can really give it to a nigga from the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guy, Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my niggas is at. Okay. Let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. That bomb shit, y'all niggas know all day we be making it drop. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker we be always taking a rock. So let me blow this bitch. Y'all niggas know when we come we be making it flop, the way we making it hot and make a nigga wanna stop bust that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every club, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to ride in your shit with. We try your seat, we want this heat, keep bouncing up and down. niggas all know how we do when the way we bang niggas in the head and we do it to death. Reach for them back, in the fire, boy. You know we're making an ounce. I know you love the way we be giving you the music, making you bounce. I fuck it up just a little for my niggas every time we come through. Niggas know that we did it for y'all. Uh-huh. And the way we do it for the people, niggas know that we always give it to y'all. I said bounce. In the daytime or the night when you keep on the low and just bang this shit up in the truck while you break your nigga motherfuckers try to fake my flow. So the way we come right through, when we come right through, we be always blowing the spot again and again and make a nigga really wanna stop. Better tell your crew, your peeps, so my niggas better put their troops on. And gotta up your soldier, niggas, you know you better keep your boots on. All my niggas in the place, yo, wave your hands high now. And the way we put it down, make a nigga wonder what he really gonna try now. What you really wanna do, just place your bet and put your money where your mouth is. All my niggas in the street, just break your neck and keep on bouncing. Just let me give you real street shit to run in your shit with. We club your city, we want this heat, keep bouncing up and down these streets. So nod your your head until you start to break them down. be holding the fort, my nigga. Watch, i be shutting it down. The way we put it on, coming through like a steamroller. Me and Dre, nigga, ain't no fucking around. My nigga, what? Yeah, what up? Me and my team got a link, cause you know we stay chopping it up. And when we get up in the club, all of my niggas at the bar, now we locking it up. And we get a little high, and we get a little drunk, and we get a little drunk. Let me give y'all niggas some shit that the nigga wanna bang this out your trunk. Come on, get money, get cash, that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every hood, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you doing street shit to not in your shit with we try your feet. We want this heat, keep bouncing up and down these streets. So Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio.